Rivieren zijn overstroomd en op veel plekken is de elektriciteit uitgevallen. Onder de doden is een Nederlandse windsurfer die vrijdag in Spanje verdronk. Gisteren kwamen in Spanje drie mensen om. Op Corsica is vandaag geen vliegverkeer mogelijk en veerdiensten zijn uit de vaart genomen. De man die gisteravond doodgestoken werd op straat in Den Haag... was een 20-jarige speler van amateurvoetbalclub HVV La Kwartier. Vanmiddag stonden spelers en begeleiders in de wijk stil bij zijn dood. Op basis van informatie van getuigen zijn vier verdachten opgepakt. Gisteravond drie en vanochtend nog één. Drie van hen zijn 19 jaar oud, de vierde is 28. Over de toedracht is nog niets duidelijk. De nieuwe ruimtecapsule van Boeing, de Starliner, is weer terug op aarde. De lancering vrijdag ging goed, maar daarna kwam de nog onbemande Starliner in een verkeerde baan om de aarde. Kon hij het internationale ruimtestation ISS niet meer bereiken. Daarom werd de capsule weer teruggestuurd naar de aarde. Boeing benadrukt dat de vlucht niet is mislukt, want het was een testvlucht. En bovendien was ook de nachtelijke landing heel belangrijk voor de test. De Indiase premier Modi heeft op een partijbijeenkomst... de fel bekritiseerde immigratiewet in zijn land nog eens verdedigd. De wet beschermt minderheden, zei Modi in New Delhi. Mensen die voor 2015 zijn gevlucht uit Pakistan, Afghanistan of Bangladesh... kunnen op basis van de wet India staatsburger worden... behalve als ze moslim zijn. Critici zeggen dat moslims door de wet buitenspel komen te staan. Bij protesten tegen de immigratiewet zijn de afgelopen dagen 21 doden gevallen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog en opklaringen. Morgen buien, maar ook wel zon.